7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft moslimleiders opgeroepen zich duidelijker te distancieren van terreurgroepen als IS. Volgens hem doen terroristen alsof zij de islam vertegenwoordigen, terwijl ze in werkelijkheid de islam misbruiken. Tot nu toe nam Obama het woord islam bijna nooit in de mond als hij sprak over IS, omdat hij naar eigen zeggen niet wil meedoen aan de propaganda van de terroristen. VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen legt zijn werk voorlopig neer. Hij ligt onder vuur vanwege onterechte declaraties en een beschuldiging van omkoping. De integriteitscommissie van de VVD doet onderzoek naar Verheijen en in de tussentijd zit hij thuis. Hij belooft zijn salaris terug te storten. De Oekraïense president Poroshenko wil dat er een internationale vredesmacht komt in Oost-Oekraïne. Die moet erop gaan toezien dat het staakt het vuren wordt nageleefd. Poroshenko denkt daarbij niet aan blauwhelmen van de VN. Hij ziet liever een Europese politiemacht. Maar de kans dat Rusland daarmee instemt is klein. Moskou vindt dat de EU partijdig is in het conflict. Terreurverdachten met een meldplicht komen soms het politiebureau niet meer in. Agenten houden ze liever buiten de deur sinds de aanslagen in Parijs, schrijft het AD. Zo moeten terreurverdachten zich soms melden via een intercom... of ze worden gefouilleerd voordat ze naar binnen mogen komen. De politie geeft zelf geen commentaar omdat het over veiligheidsmaatregelen gaat. Griekenland moet van Brussel uiterlijk vandaag met een formeel verzoek komen voor verlenging van zijn noodkrediet. Anders krijgt Athene vanaf 1 maart geen geld meer. Als er een verzoek komt, wordt het waarschijnlijk morgen besproken door de ministers van Financiën van de Eurolanden. Het weer, geregeld zon, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er wat regen vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen wordt een grijze dag met smiddags regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A7 richting Zaandam staat bij Purmerend 2 kilometer file.